Dus verdwijn nu maar voor goed uit mijn leven. Het was de laatste keer. Nee, zo'n kans krijg jij nooit meer. Die heb jij nu al. een man waar ik op bouwen kan, waar ik mijn leven lang gelukkig mee kan zijn. Maar jouw leugens die zag ik snel, al jouw liefde was kinderspel. Just the wij of maar. Het is echt over en voorbij. Al was jij eens de ware man voor mij. Nee, hel maar niet meer om mij. Het is echt over. Het is voorbij. Het was nu echt de laatste keer. Nee, zo'n kans krijg jij nooit meer. Die heb jij nu al te vaak van mij gekregen. Jij bedroog me, maar je dacht dat ik niet wil.